9 uur. Renate Kok met het NOS Journaal. De automobilist die gisteravond een school in Grotebroek in Noord-Holland binnenreed... deed dat bewust. Het gaat om de vader van een leerling. Volgens de politie is er sprake van een conflict. De man is aangehouden en wordt nog verhoord. Op het moment van het ongeluk was de afscheidsmusical van groep 8 aan de gang. Niemand raakte gewond. Het kind van de man was tijdens het incident niet op school. Voor de leerlingen, ouders en docenten die gisteravond wel in het gebouw waren... is er vandaag een bijeenkomst om te praten over wat er is gebeurd. De nieuwe Surinaamse parlementsvoorzitter Ronnie Brunswijk is positief getest op corona. Hij zou gisteravond naar het ziekenhuis zijn gebracht. Hij werd begin deze week beëdigd. Twee andere politici uit de beoogde nieuwe regering waren eerder al positief getest. Een van hen ligt ook in het ziekenhuis. De beoogde nieuwe president van Suriname, Santokki, is niet besmet... maar zit uit voorzorg in thuisisolatie. Het parlementsgebouw in Paramaribo wordt vandaag grondig schoongemaakt. In Myanmar zijn zeker 50 mensen om het leven gekomen bij een aardverschuiving in een jademijn. Volgens de brandweer werden de mijnwerkers bedolven door een laag modder die werd veroorzaakt door hevige regenval. Reddingswerkers zoeken naar vermisten en overlevenden. In het gebied in het noorden van Myanmar gebeuren regelmatig mijnongelukken. Vorig jaar kwamen door een modderstroom 14 mensen om het leven. In Rusland zijn vrijwel alle stemmen geteld van de volksraadpleging over de aanpassing van de grondwet. Volgens de kiescommissie steunt ruim 78% van de kiezers de wijzigingen. En dat betekent onder meer dat president Poetin nog tot 2036 aan de macht kan blijven. Er was al goedkeuring van het parlement en van het constitutionele hof. Tegenstanders beschuldigen Poetin van een staatsgreep. De aanpassing van de grondwet houdt ook in dat het homohuwelijk in Rusland wordt uitgesloten. Het weer in het noorden pittige buien met onweer, hagel en veel regen in korte tijd. In het zuiden blijft het bij een enkele bui en is ook de zon wat vaker te zien. Het wordt 18 tot 21 graden. Morgen is het wisselvallig met alleen in het binnenland kans op een bui. De temperatuur verandert vrijwel niet. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam staat nog steeds een file. 14 kilometer tussen Hilversum Noord en Knopen Diemen door de werkzaamheden aan de A9 tot zondagmiddag duren die. Eh, verkeer vanuit Amersfoort kan nu beter omrijden via Utrecht. Aansluitend op de A1 heb je 40 minuten vertraging. Op de A6 Lelystad richting Muiden. Dus Almere Stad en Knopend Muidenberg 9 kilometer file. A10 richting Knopend de Nieuwe Meer tussen Knopend Watergraafsmeer en Amsterdam Oud-Zuid 8 kilometer file.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 ZFM. Met nu. Opstand. Wakker worden. Kom uit. Soldier in a woman, you're always true Just keep on pushing your shopping cart through the store. to It's not time. night long. into space. Picture my face in your hand. machine. You got to have the feeling. Sure you're born. get it together. Right on, right on. Get up, get on up. Get up, get on up. machine. Stay on the scene. I want to count it off one more time, yeah.